Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Honduras is de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen afpersing door bendes. Daar zijn vooral bus- en taxichauffeurs en winkeliers het slachtoffer van. De afgelopen jaren zouden door de afpersing duizenden doden zijn gevallen. Het is nog niet bekend wat de noodtoestand in Honduras precies inhoudt... maar over het algemeen wordt het daarmee makkelijker om mensen aan te houden. De maatregel moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement van Honduras. De VS verbiedt de import van telefoons en andere apparatuur van het Chinese merk Huawei. Ook de import van vier andere Chinese telecombedrijven wordt verboden. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder bekendgemaakt. Volgens de regering van president Biden is Huawei een onaanvaardbaar risico voor de nationale veiligheid. Washington is ook bang voor spionage. Ook in andere westerse landen is de import van Chinese telecomapparatuur ingeperkt. Het onderzoek naar de werkcultuur bij De Wereld Door wordt verbreed naar de gehele publieke omroep. Dat meldt de NPO. Sinds de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma... zijn er ook meldingen binnengekomen over vergelijkbare gevallen vanuit de hele publieke omroep. Die meldingen zijn gedaan bij een speciaal meldpunt. Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat meldt de clubdirecteur aan de NOS. Advocaat tekent voor de rest van het seizoen en wordt komende maandag gepresenteerd. De 75-jarige trainer volgt Dirk Kuitop, op... die eerder deze week werd ontslagen vanwege slechte prestaties. Het weer. Vannacht klaart het op op de meeste plaatsen. Bij zwakke tot matige zuidwestenwind koelt het af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het zonnig met lokaal nog kans op mist. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Er staat een zwak tot matige zuidenwind en het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 My friend. To be with me through thick and thin. looking for a place to stay You get away. And the days are horses down the hill, running fast with no time to care. And the truth is that we'll never know where love will flow.